Dit is Helene Ecker met het NOS bij de grens met de Oekraïne heeft beëindigd. Volgens het Russische persbureau Interfax zijn de vliegtuigen teruggekeerd naar hun basis. De NAVO waarschuwde eerder dat Rusland 20.000 militairen aan de grens met Oekraïne had staan. Internationaal wordt gevreesd dat de troepen Russische rebellen in Oost-Oekraïne te hulp zullen schieten. In een ziekenhuis in Canada is een man met koorts en griepverschijnselen in quarantaine geplaatst. Hij heeft onlangs Nigeria bezocht, een van de vier West-Afrikaanse landen waar het ebola-virus is vastgesteld. Volgens een Canadese tv-zender gaat het om een voorzorgsmaatregel. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak gisteren bestempeld als een internationale noodsituatie. Zo'n 60% van de patiënten met ebola overlijdt. Bij een busongeluk in het Andesgebergte in Peru zijn zeker 21 mensen omgekomen. Het lijkt er volgens de autoriteiten op dat de chauffeur te hard reed. Hij is gearresteerd. De bus kantelde op een bergweg, zo'n 170 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima. Bij een verkeersongeluk in Middelharnis zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren, maar zonder resultaat. De twee vrouwen zijn met hun auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. James Brady, woordvoerder van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan, is overleden als gevolg van verwondingen die hij ruim 30 jaar geleden opliep. Dat is vastgesteld door de autoriteiten in Washington. De 73-jarige Brady overleed eerder deze week, volgens de schouwarts nog als gevolg van een aanslag op Reagan in 1981. Dan nog het weer. Vannacht overal zwaar bewolkt en buien met kans op onweer.